Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil zo snel mogelijk een wietpas voor coffeeshops in Noord-Brabant. Met zo'n pas kunnen alleen vaste klanten nog softdrugs kopen en toeristen niet. In het regeerakkoord staat dat de pas landelijk wordt ingevoerd... en in Brabant gebeurt dat nu versneld. Doel is het terugdringen van de drugscriminaliteit in de regio... Een werkgroep onder leiding van burgemeester Noordanus van Tilburg gaat plannen maken voor een betere inzet van de politie. Burgemeester Van Gijssel van Eindhoven had gevraagd om extra agenten, maar die komen er niet. De Nederlandse hulpverlener die in oktober in Afghanistan werd ontvoerd is vrij. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal is hij op een veilige plaats en komt hij zo snel mogelijk naar Nederland. Ook zijn Afghaanse chauffeur is op vrije voeten. Volgens Roosentaal zijn beide in goede gezondheid. De Nederlander die voor de internationale hulporganisatie Streams Afghanistan werkt... werd bijna zes weken geleden gekidnapt in het noorden van Afghanistan... Roosentaal benadrukte dat het kabinet geen losgeld heeft betaald. In een bosgebied bij de Israëlische havenstad Haifa woedt nog steeds een grote bosbrand. Een buitenwijk van de stad is ontruimd omdat het vuur in de buurt komt. Volgens de brandweer is het de ergste bosbrand in de geschiedenis van Israël. Het vuur heeft al aan 42 mensen het leven gekost en is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Verschillende landen hebben hulp toegezegd. Zo stuurt Turkije twee blusvliegtuigen. En dat is opvallend, omdat de relatie tussen Turkije en Israël al enige tijd onder druk staat. Een hoge snelheidstrein in China heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd. De trein reed tijdens een proefrit 486 km per uur. Dat is 70 km sneller dan het oude record dat ook al werd gevestigd in China. De hoge snelheidstrein moet gaan rijden op een nieuwe spoorverbinding tussen Peking en Shanghai. Die moet in juli volgend jaar af zijn. De reistijd tussen de twee steden is dan nog maar 5 uur. De Chinese overheid investeert in totaal zo'n 300 miljard dollar in een uitgebreid spoorwegennet met hoge snelheidstreinen. Het weer, vooral in de kustprovincies, wat winterse buien. Temperaturen vandaag van plus 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten.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 Cause every morning after a never ending night will bring another dish of the day. dames en heren, lieve luisteraars. Eh, mijn naam is David Habig. Ik zit hier samen met Fred Kroonsberg, ZFM Jazz op 28 november 2010. We zijn begonnen met Gare du Nord en Dish of the Day. Eh, het is lekker koud buiten. Uh, ik ben vanmorgen al langs de duinen gelopen en er lag eh, heel wat rijp. ze waren helemaal wit. Ehm, we gaan verder met Nora Jones, New York City. that someone so unforgettable. dat was dus Marvin Gaye Unforgettable. Dan krijgen we nu de Nora Jones. such a beautiful floating als er iemand is die een cd authentiek kan laten klinken, dan is dat wel zangeres Liz Wright. Ik was enkele jaren bij haar concert, enkele jaren geleden bij haar concert tijdens het North Jazz Festival en ademloos werd er geluisterd. Het diepe zuiden van Georgia, USA weer klinkt door in haar stem. En van deze domino's dochter gaan we nu, gelovig of niet, een meeslepend song laten horen van haar nieuwe CD. Laten we gaan luisteren naar Fellowship. just like I never just like I just like I never could before. like oil this secret anymore. Cause we've been through that before. From tonight, I know that you're the only one. I've been confused. a star across my sky, just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hand. En zo gingen wij van heel groot naar heel klein. Ehm, deze uh, eh, artieste is ook bekend geworden bij Jules Holland, zoals zoveel uh, jazzartiesten. Eh, in 2005 had ze haar televisiedebuut. Televisie Corina Bailey-Ray met Like a Star. Oké, de cultuursector gaat donkere tijden tegemoet met het nieuwe kabinet. De bezuinigingsplannen uit het regeerakkoord beloven ook weinig goeds voor de jazzsector. Harde conclusies zijn nog niet te trekken. De bezorgdheid is echter in het jazzveld groot. Een van de zangeressen die eh, groot is geworden in Nederland. En waar ik eigenlijk als er een ZFM Jazz Award zou zijn die aan haar zou willen uitreiken is Vee Klaassen.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 Jason Castro, Let's Just Fall in Love Again. Dit was, eh, hij heeft meegedaan aan het zevende seizoen van American Idol. Hij is daar vierde geworden. En hij heeft dit jaar zijn eerste album eh, eigenlijk uitgebracht. Ben Webster, hij werd geboren in 1909, kwam uit Kansas City en was een vriend en tijdgenoot van Lester Young. Naar de normen van de jazz was hij vrij laat volwassen. Pas in 1939 bij Duke Ellington vond hij zijn eigen stijl. Pas in de jaren 50 en begin jaren 60 bleek hij in topvorm te zijn. en was toen gelijkwaardig aan zijn oude held Coleman Hawkins. In die periode heeft Webster een aantal platen gemaakt met Hawkins... waarbij geen van de beiden ook maar iets toegaf. Hij maakte ook prachtige platen met Oscar Peterson, Sweet Edison en Billy Holiday. In 1964 verhuisde hij naar Kopenhagen... waarna zijn muziek iets van de oude magie verloor... Maar ik heb hier nog een prachtige opname. En die stamt uit 1967. Is op 27 april in Londen opgenomen. En eh, Ben, hij overleed in 1973. Laten we gaan luisteren naar Ben Webster met Pound Horn. Picture a so-called hippie or hip cat standing on a corner in a neatly pressed double-breasted form-fitting pinstripe suit. A pair of pointed-toed shoes with bold white stitches around the soles. A black shirt long white tie, a black pencil mustache, and of course a very wide brimmed black felt hat. Killer Joe always has a pocket full of loot, but only the kind that jingles. You see, he likes to play the horses. He is most certainly a ladies' man. As a matter of fact, he is always willing to accept cash contributions from them for any cause, namely his own. The most important thing about Killer Joe that you have to know is that he's very much against manual labor. Killer Joe Thank you. viel de cd ermee op. Eh, ik ga heel eventjes eh, wat proberen te fixen. <laughs> Uno momento. No moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly, if we fly, if we fly into the sun all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird showed me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again. I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away. down until I break, Yes, show me. Jazzanova samen met uh, José James, Little Bird. Ja, Mathilde Santi. Ik heb een poosje niets van haar gehoord, maar ik dook toch weer even een prachtige cd op... met een hele mooie foto waarin ze met haar blonde haren en een eh, blauwachtig pak en witte schoenen... eigenlijk haar, eh, haar nummer aan het promoten is uit die tijd. En de titel is toepasselijk, Beautiful People. this next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Cross the border into the big bad world where it takes you about an hour just to cross the road just to stumble across another poor old soul from the dreary old lanes to the high street madness. I fight with my brain to believe my eyes, and it's harder than you think to delay the sadness that creeps up my spine and haunts me through the night. Life is good, and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes, searching for the change that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. Where the days go when all we did was play and the stress that we were under wasn't stress at all just a run and a jump into a harmless fall from walking by a high rise to a landmark square you see millions of people and millions of cares and i struggle to the train to make my way home I look at these people as they sit there alone. Life is scared and the sun is shining. Everybody floods to their ideal place, and the children all smile as a boat shuffled by them, trying to pretend that they've got some space. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Northgate. I'll get used to this eventually. I know, I know. for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norwich. I'll get used to this eventually. I know, I know. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air smells much greener now, and I'm wandering around with a half pack of cigarettes searching for the change that I've lost. Somehow these streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norkey. I'll get used to this eventually. I know, I know. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Norkey. I'll get used to this eventually. I know, I know. You keep telling me so. Onder het mom van What Happened To. Dit was uh, Paolo Nutini. En die had een aantal jaar geleden had hij een hitje met uh, Jenny Don't Be Hasty. En had nog een aantal andere hitjes. Maar daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Nou, dit, dit was dus Paolo Nutini met These Streets. Behalve in militaire band speelde de saxofoon in 1840 uitgevonden en nieuwkomer in een familie van muziekinstrumenten nauwelijks een rol in welke muziek dan ook. Pas in de jaren twintig begonnen een paar jazzpioniers saxofoon te spelen. Een enkeling speelde voor Hawkins al jazz op de tenorsax. Maar door zijn toedoen heeft het instrument de dominante positie van nu gekregen. Hij werd dan ook genoemd de vader van de tenorsax en werd geboren in 1904 en overleed in 1969. Van hem draait nu een nummer If I Could Be With You One Hour Tonight. lieve luisteraars, dit was alweer het eerste uur van ZFM Jazz. We zijn na het nieuws- en eh, reclameblok eh, weer bij u terug. Tot zo.